Oh Rosalinde, waar moet dat naartoe? Kijk toch naar mij en niet naar je moeder. Oh Rosalinde, je doet me verdriet, want je moeder die moet ik toch niet. Rosalinde, een meisje met licht, blond haar, blauwe ogen en temperament. Zegt tot iedere man, dat is werkelijk waar, men te veel door mijn moeder verwend. O, oh, Rosalinde, waar moet dat naartoe? Kijk toch naar mij en niet naar je moed. O, oh, Rosalinde, je doet de verdriet, want je moeder die moet ik toch niet. Rosalinde verschijnt iedere dag op straat heel uitdagend en oh zo charmant. Maar geen enkele man houdt haar aan de praat, want ze heeft, heeft er moe aan de hand. O oh, Rosalinde, waar moet dat naartoe? Kijk toch naar mij en niet naar je moed. O oh, Rosalinde, je doet me verdriet, want je moeder die moet ik toch niet. Rosalinde is nu al een jaar van huis, want ze trouwde gelukkig en blij. Voor haar man werd het leven pas echt een kruis toen ze zei, ik mijn moeder moet dat naartoe? Kijk toch naar mij en niet naar je moed. O Rosalinde, je doet me verdriet, want je moeder die moet ik toch niet. O Rosalinde, waar moet dat naartoe? Kijk toch naar mij en niet naar je moed. O Rosalinde, je doet me verdriet, want je moeder die moet ik toch niet. O oh, Rosalinde, eh, waar moet dat naartoe? Kijk toch naar mij en niet naar je moed. O oh, Rosalinde, eh, je doet me verdriet, want je moeder die moet ik toch niet.